Centro is een van de grootste winkelcentra van West-Europa. Of de arrestaties verband houden met de klopjacht op de daden van de terreuraanslag in Berlijn is onduidelijk. De Australische politie heeft in Melbourne vijf terreurverdachten opgepakt. De groep zou vergaande plannen hebben gehad voor aanslagen in de stad op eerste kerstdag. De terreurverdachten zijn allemaal Australische mannen van in de twintig. Vier van hen hebben een Libanese achtergrond. De vijfde is geboren in Egypte. We stonden dit jaar weer langer en vaker in de file. Volgens de ANWB is de file zwaarte ten opzichte van 2015 met 12% toegenomen. De toename is grotendeels te wijten aan de verbeterde economische omstandigheden, zegt de bond. De drukste spits van 2016 was die van dinsdagavond 1 november. Toen stond er 928 kilometer file. Sportkoepel NOC-NSF wil op grote schaal onderzoek doen naar seksueel misbruik in de sportwereld. Het onderzoek moet zich richten op de afgelopen 30 jaar, schrijft de Volkskrant. Aanleiding voor het onderzoek zijn nieuwe misbruikverhalen uit Engeland. Directeur Dielissen van NOC-NSF zegt in de krant dat hij hoopt dat de financiering van het onderzoek rondkomt en dat het volgend jaar kan beginnen. De Italiaanse regering heeft een reddingsfonds opgericht voor noodlijdende banken. In de pot komt 20 miljard euro. Het fonds moet de redding worden voor de bank Monte dei Paschi di Siena. Deze bank staat op omvallen. Het Italiaanse ministerie van Financiën verwacht dat de bank nu zal vragen om staatssteun. Het weer verspreid over het land komt mist voor. Soms is het zicht minder dan 400 meter. Later breekt de zon even door. Het wordt 5 tot 8 graden. Vanavond regen en soms zware windstoten. Dit was het ZFM Verkeersupdate.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 Nah. Don't give up. I won't give up. Don't give up. this much fun since Two Little Boys was number one. <sighs> if my friends could see me now, how do I look? Ridiculous. <laughs> you little tease. A dance, Kimberly?